We hebben 18 maanden gevochten om gewoon vrij te kunnen sporten in Nederland. En, en nu met deze maatregel, het is voor ons een brug te ver... Zeker in, in de uitvoerbaarheid ervan. Je drijft ook een soort weg in, in, in teamsporten. En daar zijn we gewoon niet voor. De Tweede Kamer vond het plan ook maar niks. En dus heeft het kabinet de maatregel geschrapt. De KVB zegt blij te zijn dat de politiek naar de bezwaren heeft geluisterd. Dingen zijn weer duurder geworden. Afgelopen maand gingen de prijzen van vooral gas en kleding verder omhoog. Vorig jaar waren ze door corona juist extreem laag. En daardoor heeft het CBS het over de hoogste inflatie, prijsstijging dus, in bijna 20 jaar tijd. Een storing bij ING. Klanten van de bank zeggen dat ze de app niet kunnen gebruiken, niet kunnen inloggen op de site en dat ideal betalingen ook niet lukken. ING weet nog niet hoe lang de problemen gaan duren en zegt hard te werken aan een oplossing. In Rotterdam is een explosie geweest in een appartementencomplex. De ramen sprongen kapot en de kozijnen lagen op straat. Toch heeft deze buurtbewoner er niet veel van meegekregen, zegt hij tegen Rijmond. Ik moet vandaag vroeg op, weet Dus eh, ik kon niet eh, blijven kijken uit het raam. En, eh, Kijk wat allemaal gebeurd is. Hè. Ik heb echt niks gehoord. Dus, En nu ben je je auto aan het ophalen. Je auto moet weg, geloof ik. Ja, die auto staat om de hoek. Hij stond net eerder daar, maar ik heb hem eh, om de hoek geparkeerd. Dus maar even kijken of er geen schade erop zit. Twee bewoners moesten gewond naar het ziekenhuis. Waardoor de boel explodeerde wordt nog onderzocht. Mogelijk heeft een ontplofte anti-kakkerlakken spuitbus er iets mee te maken. Het weer in het noorden, oosten en zuiden geldt code geel omdat het er mistig is. Op sommige plekken kun je minder dan 200 meter zien en dat betekent extra opletten in het verkeer. De rest van de dag zien we ook weinig zon en het wordt maximaal 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.